Het officiële dodental staat op 10, maar er wordt gevreesd voor meer dan 20 doden. Vlak voor 9 uur vanochtend botsten twee passagierstreinen frontaal op elkaar bij de stad Halle, ten zuidwesten van Brussel. Volgens de gouverneur van Vlaams-Brabant was een van de treinen door een rood sein gereden. In de treinen zaten bij elkaar 100 tot 150 mensen. Intussen zijn alle gewonden uit de treinen gehaald en overgebracht naar ziekenhuizen en een sporthal in de buurt. De hulpdiensten zijn nu nog bezig met het bergen van lichamen. Premier Terme was net begonnen aan een reis op de Balkan... Vanuit Kosovo betuigde hij zijn medeleven met de slachtoffers. De termen keert nu terug naar België en brengt later vandaag een bezoek aan de rampplek, mogelijk samen met koning Albert. De Nederlandse bioscopen weigeren de nieuwe Disney-film Alice in Wonderland te vertonen. Ook in de rest van Europa en de VS wordt de film geboycott. De film zou begin volgende maand wereldwijd gaan draaien. Bioscopen protesteerden tegen het besluit van Disney... om de film al drie maanden later op DVD uit te brengen. Met de DVD-branche was afgesproken dat tussen het begin van de bioscoopvertoningen... en de DVD-verkopen minstens vier maanden moeten zitten. Het is al de tweede keer dat Disney dat doorkruist. De bioscopen zijn bang dat mensen niet meer komen kijken... als films steeds sneller op DVD te krijgen zijn. In Den Bosch heeft de politie gisteren tijdens de intocht van Prins Carnaval... het wapenarsenaal van nep in beslag genomen. De carnavalsvierders, die uit de buurt van Amsterdam kwamen... hadden zich in zwarte kleren gestoken, compleet met kogelvrije vesten... portofoons, beenholsters en oordopjes. Ze hadden replica's van pistolen en mitrailleurs bij zich... die nauwelijks van echt te onderscheiden waren. Omdat de carnavalsvierders meteen afstand deden van de nepwapens... kregen ze geen bekeuring. Het weer, hier en daar kan wat lichte sneeuw vallen.